Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft het in de extra ministerraad vanavond niet gehad over de vraag of het af moet treden vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Het overleg duurde zo'n drie uur. Vrijdag zal het pas gaan over de politieke consequenties, zoals het mogelijk aftreden, zei premier Rutte. Hij zou geen voorstander zijn van aftreden, maar binnen de coalitie wordt daar anders over gedacht. De oppositie wil dat het hele kabinet aftreedt vanwege de affaire. Zoals verwacht heeft het kabinet de lockdown met drie weken verlengd... tot en met dinsdag 9 februari. Premier Rutte zei op de persconferentie dat er steeds meer zorgen zijn... over de Britse coronavariant die besmettelijker lijkt. Verder is de OMT gevraagd om een spoedadvies over een avondklok. Het kabinet wil weten of het een goed middel is tegen groepsvorming. voor het begin van de lente wil het kabinet alle kwetsbaren gevaccineerd hebben. En voor de zomer moeten alle 60-plussers zijn ingeënt. De gemeente Den Haag heeft niet ingegrepen bij de demonstratie in Duindorp op Oudjaarsdag... omdat onder meer de veiligheid van de aanwezige kinderen in het geding kwam. Dat heeft burgemeester Van Zanen geantwoord aan de gemeenteraad. Bij het protest voor het behoud van vreugdevuren waren tientallen mensen aanwezig. Het leek meer op een feest omdat ze dansten, zongen en geen afstand hielden. Dat leidde tot veel verontwaardiging op sociale media. Volgens Van Zanen heeft de organisatie er alles aan gedaan om de boel rustig te laten verlopen. Voetbal. Emme heeft ook de 16e wedstrijd in de eredivisie verloren. De hekkensluiter verloor met 4-0 bij Heracles. Eerder op de avond pakte Vitesse drie punten tegen Utrecht. In de Gelderdoom werd het 1-0 voor de Arnhemmers. Vitesse staat daardoor voorlopig tweede. Het weer nog, vannacht kans op lichte vorst en gladheid. Lokaal kan een winterse bui vallen. Overdag zon en vooral in het noorden kans op een bui bij maximaal 7 graden.